Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een politieinval in een huis in Antwerpen is een dode gevallen, zeggen Belgische media. De doorzoeking zou te maken hebben met een rechtsextremistische groep die een aanslag zou willen plegen. De politie zocht er naar wapens. De overleden persoon zou de bewoner zijn van 36. Hij begon te schieten op agenten. In totaal zou de politie invallen hebben gedaan op zo'n 10 plekken in de provincie Antwerpen. Meerdere wapens zijn daarbij in beslag genomen. Zo'n 40 mensen hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt een hulporganisatie die daar is. Mag sinds drie weken eigenlijk niet meer, omdat er een noodverordening geldt. En het zou ook niet nodig hoeven zijn, want er is genoeg plek in een tijdelijk AZC aan de andere kant van Groningen, zegt het COA. Het is niet duidelijk waarom er dan toch mensen in tentjes buiten de hekken sliepen. In Cambodja zijn minstens 16 mensen omgekomen bij overstromingen... nadat de orkaan Noru over het land trok. Die ging vannacht door naar Vietnam. Daar is op veel plekken de stroom uitgevallen, uitgevallen en daken zijn van huizen gewaaid. Meer dan 250.000 mensen zijn geëvacueerd. En het kan zijn dat er vanaf vandaag weer bij wordt aangebeld met de vraag of je kinderpostzegels wil kopen. Zo'n 140.000 basisschoolleerlingen gaan de deuren langs om zo geld in te zamelen, zegt minister Wiersma tegen Den Haag FM. En dat doen ze voor kinderen die het net wat moeilijker hebben thuis. Hè? Dus die het net meer nodig hebben. Daar lopen eigenlijk kinderen voor. Dus kinderen helpen de andere kinderen. En dat kan soms zijn met extra begeleiding op school of juist een keer iets leuks doen. Ehm, alles wat helpt om die kinderen ook alle kansen te geven die ze ook nodig hebben om iets moois van te maken. Ja, dit jaar gaat de Opbrengst naar kinderen die vastlopen op school... die kunnen bijvoorbeeld extra bijlessen krijgen.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 Zo kunnen de bijdragen van Phil Collins, Tina Turner en David Bowie samen met Mick Jagger wel genoemd worden. Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. in de spotlight. bezochten we in dit programma Amsterdam. We maken nu de overstap naar de States en arriveren in Birmingham, Alabama. John Hyatt, Emily Harris en Randy Newman zingen erover. De eerste song was Train to Birmingham. Ook luisteren we naar Boulder to Birmingham en als laatste Birmingham. I don't wanna hear love song I got on the same just a fly. And I know there's light below me, but all that you can show me is the prairie and the sky. And I don't want to hear it say. De fado is de Portugese volksmuziek met als koningin Amalia Rodrigues. Maar ook Maria Teresa de Noronha en Cristina Branco passen in dat straatje. portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se a porta humildemente bate alguém Senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem. e Que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao é de azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chego para dar uma existência singela. é só amor, pão e vinho e o caldo é já foi dor. teu, podes crer no que tu a Deus pedis. Era já teu, podes crer aí no que tu a Deus pedis. Se com teus olhos me explicas quanto amada por ti sou, se com teus olhos me explicas. sorte e olha também para os meus, verás que paga-te Olha também para os meus, verás que paga-te Foi numa esperança que me coroaram de loiros por saber cantar o fado que me coroaram de loiros ai por saber cantar o fado Triple Play. Triple Play. Triple Play. zomer en dat wil ik weten ook. Reggae is het genre dat daar zeker in past. Musical Youth, Solomon Burke en John Holt denken daar ook zo over. This generation rules the nation with version. Music arms the of love.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 Give me the Triple Play is een programma boordevol afwisseling. Don't you feel like a crime? don't care who's right or wrong I don't try to understand Let the devil take tomorrow Lord, tonight I need a friend Yesterday's day love Als reggae bij de zomer past, zo doet Calypso dat ook. Luister maar naar Calypso Rose, Harry Belafonte en Mighty Sparrow. me, songs waar de nostalgie van afdruipt. in a pot. You can say it very hot. Coca got a lot of iron. Big strong like a lion. Make you feel like a gypsy. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. Andy. dear darling, I must go. But remember, I love you so. Unfortunately, we must part. Girl, you don't know how it breaks my heart. I, I wish I could have stayed with you and give you what is yours to do. But until we meet again, I know Right now we got to say I oh. Whoa. you talk, Marie. I like the way you smile, Marie. You know you have me going wild, Marie. Mm-hmm. It's very plain to see, Marie, how much you mean to me, Marie. I don't care if I starve, Marie. You'll get all the money I have, Marie. Whoa, whoa, whoa. Somebody nearly out midnight. I don't know what was his reason. Now the police have him in prison. I don't know if what he said was true. He says he loved Maria too. But now I can't see what to do because you have my eyes well black and blue. Oh, oh, oh, oh Maria. Triple play, triple play, triple play, triple play, triple play, triple play.